Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Italiaanse rederij van cruiseschepen Costa Crociere heeft een pakket nieuwe veiligheidsmaatregelen afgekondigd. Dat is naar aanleiding van de ramp met de Costa Concordia op 13 januari. Het schip liep vast op een rots bij de kust van Toscane nadat de kapitein van de vastgestelde koers was afgeweken. 32 mensen kwamen bij de schipbreuk om het leven. De rederij gaat er nu voor zorgen dat alle passagiers veiligheidsoefeningen krijgen. Ook zal de koers van ieder schip continu worden gevolgd. De leden van de bemanning krijgen een speciale training in een simulatiecentrum voor de zeevaart in Almere. Costa Crociere verandert ook de bevoegdheden van de kapitein. Vanaf nu mogen ook de officieren aan boord meebeslissen op belangrijke momenten tijdens de vaart, zoals bij het aanleggen in een haven of bij noodsituaties. Ongeveer 4000 mensen hebben in Nieuwegein geprotesteerd tegen betutteling van motorrijders door de overheid. Ze zijn boos dat vorig jaar een aantal motorevenementen is afgelast. Verschillende gemeenten waren bang voor een confrontatie tussen de motorclubs Hells Angels en Statudara. Volgens de politie is de bijeenkomst rustig verlopen. Agenten legden kruispunten stil dat de vele om de vele motorrijders door te laten. 2300 motorrijders wilden een gezamenlijke bevrijdingsroute rijden, maar daarvoor kregen ze geen toestemming vanwege de grote drukte. Drie leden van een familie die een 15-jarig Afghaans meisje hebben gemarteld zijn veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. De familie van de man aan wie Sahar Ghul was uitgehuwelijkt sloot haar op in het toilet in de kelder van een huis. Ze trokken onder meer Sahars vingernagels uit, braken haar vingers en bewerkten haar met vuur. Zo probeerden ze haar te dwingen tot prostitutie. Toen haar ouders na het huwelijk van het meisje lange tijd niet meer van haar hoorden, stapten ze naar de politie. De drie veroordeelden zijn de schoonouders en de schoonzuster van het meisje. Het weer. In het zuiden en oosten nog een spat regen. Temperatuur vannacht van 6 graden in het zuiden tot 3 in het noorden. Morgen bewolkt met hier en daar een spat regen en 11 graden.